uur. Femke met het NOS Journaal. Het twee VVD-bestuurders van corruptie, dat meldt NRC. Het zijn Piet Ploeg, oud-wethouder van de gemeente Stichtse Vecht... en Rob Bats, oud-burgemeester van onder meer Haren. De twee zouden hebben geprobeerd Bats benoemd te krijgen... als burgemeester van Stichtse Vecht. Volgens de NRC kregen de twee VVD'ers daarvoor informatie van Katelijne de Kruif. De Kruif zit in voorarrest voor het schenden van haar ambtsgeheim hennephandel en het witwassen van drugsgeld. Ze maakte vandaag bekend dat ze ontslag neemt. Het Kamerdebat over het aftreden van minister Opstelten en staatssecretaris Teven begint straks met een verklaring van premier Rutte. Het debat zou eigenlijk worden gehouden met Opstelten en Teven erbij, maar nu die zijn opgestapt komt de premier naar de Kamer. Rutte heeft gevraagd een verklaring te mogen afleggen en de Kamer gaat daarmee akkoord. Het debat begint waarschijnlijk over een half uur. De ministers van Financiën van de EU gaan akkoord met het uitstel voor Frankrijk om aan de begrotingsregels te voldoen. De Franse regering krijgt tot 2017 de tijd om de financiën op orde te krijgen. Twee weken geleden adviseerde de Europese Commissie al om Frankrijk meer tijd te geven om het begrotingstekort onder de Europese norm van 3% te krijgen. Nederlandse commando's zijn in Bagdad begonnen met het trainen van Iraakse speciale eenheden. De instructie van de scherpschutters duurt zes weken. Het is de bedoeling dat de Irakezen direct daarna worden ingezet in de strijd tegen islamitische staat. Binnenkort beginnen ook andere cursussen van Nederlandse instructeurs, zoals een commandotraining en een opleiding tot medisch specialist. Het weer dan, vanmiddag volop zon en dan is het 10 tot 12 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen vooral in het noordoosten zon, ook dan blijft het droog en wordt het opnieuw een graad of 11. Dit is even verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag 4 kilometer file tussen Hoofddorp en het Ringvaartaquaduct. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en Zoetermeer 6 kilometer. 11 kilometer op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en Zevenhuizen. Dat komt door een ongeluk op de A20 bij Rotterdam Centrum. Daar staat 3 kilometer file. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en Knoop het Kleinpolderplein 8 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht-West 5 kilometer. A15 Rotterdam-Europoort 5 kilometer kilometer file tussen Knoopend en Knoopend Benelux. De weg is weer vrij. A20 Hoek van Holland richting Gouda heeft 7 kilometer tussen Knoopend plein en Moordrecht.